Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen opnieuw bizarre verhalen naar buiten over de bestorming van het Amerikaanse kapitool begin vorig jaar. Er loopt een groot onderzoek naar wat er precies is gebeurd die dag. Vooral oud-president Trump komt er daarin slecht vanaf. De commissie heeft een tijdlijn gemaakt waarin ze van minuut tot minuut vertellen wat hij precies deed die avond. En vooral wat hij niet deed, vertelt onze correspondent Marieke de Vries. Wat hij niet deed was contact opnemen bijvoorbeeld met eh, de ordentroepen, bijvoorbeeld met het ministerie van Defensie. Hoe ze misschien zijn opstand weer tot bedaren konden brengen. En wat hij ook niet deed was luisteren naar de smeekbedens van zijn familie, zijn vertrouwelingen en zijn naaste medewerkers die toch zeiden dat hij iets moest doen. Trump zou tijdens de bestorming urenlang vrolijk naar Fox News hebben gekeken... terwijl hij ondertussen allerlei opruiende tweets verstuurde. Zelf ontkent hij trouwens dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Bij een politieactie in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro... zijn minstens 18 mensen omgekomen. Agenten hingen met helikopters boven een sloppenwijk en begonnen te schieten. Dat was bedoeld als actie tegen een criminele bende. Er gaan vanaf vandaag weer prikken in de armen. Niet tegen corona, maar tegen de apenpokken. Omdat het virus zich vooral onder mannen... die seks hebben met verschillende mannen... zijn zij als eerste aan de beurt. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Duitsland de halve finale bereikt... ten koste van Oostenrijk. De Duitsers hadden een gelukje nodig voor de winst. De keeper van Oostenrijk wachtte te lang met het pasen van de bal... waardoor een Duitse aanvaller de bal kon onderscheppen. Hier gaat het helemaal mis... En het kondigde zich al aan. Zinsberger blijft maar treuzelen en treuzelen met die doeltrappen. Ging al een paar keer bijna fout. Nu gaat het helemaal fout. Duitsland verslaat Oostenrijk met 2-0 en gaat naar de halve finale. Morgenavond dan mogen de Oranjevrouwen proberen hun plek in de halve finale te bemachtigen. Nederland zelf speelt dan tegen Frankrijk, een van de favorieten voor de EK-titel. Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Blijft wel droog en het wordt zo'n 19 tot 25 graden. Dit weekend meer zon en ook ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A22 Beverwijk richting Velzen dicht bij de Velzertunnel. Er is schade aan het plafond van de tunnel.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 But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can dance. I, can dance. I just wanna praise you. Just wanna praise you. I just wanna praise you. Just wanna yeah, praise you. Yeah. You broke the chains, now I can live by. I can live by. And I'm gonna praise you. Whoa. I'm gonna praise you. Uh, uh. uh. Take the shackles de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal.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 De bank is in Nederland de grootste geldverstrekker voor boeren. In de VS zijn de verhoren over de bestorming van het Capitool voorlopig afgesloten. Getuigen verklaren dat president Trump tijdens de bestorming urenlang alleen maar televisie keek... en smeekbedes van zijn kinderen naast adviseurs om het geweld te stoppen negeerde. In de eerste helft van het jaar zijn voor het eerst meer elektrische bromfietsen verkocht dan bromfietsen op benzine. Dat blijkt uit de gegevens van belangorganisatie BOVAG. Het weer, wolkenvelden en zonnige periodes blijft droog. Temperatuur loopt op naar 19 tot 25 graden.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 Io sto da schifo, credi e non lo freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out this song.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 Why the feel for the need to replace me? You're on the runway track on the good. I only painting a picture, telling where we could be yet. Like a heart in a that's where it should. You done gave it away, you had it till you took it back. But I keep walking on, keep open doors, keep hoping for that the call is yours, keep on. tampoco debería estar sin jodiendo la vida. No digas que me amas, esas son tonterías. Yo no soy tuya todavía, siempre, siempre tú.